Worthy de Jong probeert het. De Jong! Nederland pakt goud! Worthy de Jong! Hoe dan? Hoe dan? Wurdy de Jong, Olympisch basketbalgoud voor Nederland. Dat kleine landje aan de Noordzee. Dat in het basketbal, ja, zo zeggen ze vaak, niets voorstelt. Schrijft hier geschiedenis en hij, hij, word de Jong doet het. Ja, als het aan de Jong zelf ligt, krijgt deze gouden medaille nog een vervolg. Een mooie documentaire zal wel mooi zijn. Het is een lange journey geweest voor iedereen hier zo. Het wordt een goede film. Van de Belmer naar, naar de Olympische Spelen. Ehm, maar dit is een testament dat het that is. Hard work pays off. Worthy is my hero, baby. Ja, ook Olympisch succes voor Sivan Hassan. Zij won brons op de 5000 meter. Ander nieuws dan. Voor de zoveelste dag op rij waren er afgelopen avond en nacht rellen in het Verenigd Koninkrijk. In Belfast bijvoorbeeld, in Noord-Ierland, werd de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en molotovcocktails. In Engeland raakten agenten gewond. Het is al dagen onrustig nadat meer dan een week geleden drie kinderen werden doodgestoken in Southport. De rellen begonnen nadat er nepnieuws over de verdachte van die steekpartij rondging op social media. Daar werd gedeeld dat de dader een islamitische immigrant is, maar dat klopt volgens de politie niet. En ben je dakdekker, asfalteerder of werk je in een kantoor zonder airco... dan wordt het een extra hete dag vandaag. Op sommige plekken kan het wel 30 graden worden. Maar werknemers worden niet genoeg beschermd tegen de hitte... blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vroeger waren daar standaardregels voor, maar die zijn toen weer afgeschaft. Dat was omdat eh, de wetgever vond dat er meer ruimte moest komen voor maatwerk. Dus werkgevers en werknemers mochten zelf nadenken over... hoe gaan we de risico's eh, beperken. Maar ja, het gevolg is wel dat er nu geen duidelijke maat meer is voor wanneer het echt te warm is. Volgens de onderzoekers moeten werkgevers tijdens hete dagen zorgen voor bijvoorbeeld genoeg pauzes, een tropenrooster en het uitdelen van koud drinken. Het weer, ja, lekker veel zon vandaag. Later komen er wel iets meer wolken en waait er een koudere wind. Ook is er dan kans op een bui. Tot 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt net wat langzamer dan gebruikelijk op de A10, de ring van Amsterdam. Vanaf afrit Centrum tot aan knopend de Nieuwe Meer, 10 minuutjes extra...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 No one can change your life except for you. Don't ever let anyone step all over you. Just open your heart and your mind. Mm, is it really fair to feel this way inside? you done to make me cry?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 Opnieuw een onrustige avond en nacht in het Verenigd Koninkrijk. In meerdere steden braken opnieuw rellen uit. Het is al dagen onrustig sinds de steekpartij in Southport eerder deze week. Een gouden medaille is een droom die uitkomt, zegt het Nederlandse 3x3 basketbalteam. Ze wonnen gisteren de Olympische finale van Frankrijk. En daarmee is het goud ook de eerste Nederlandse Olympische medaille ooit voor het 3x3 basketbal. De spelers hopen dat het kinderen inspireert om ook met de sport te beginnen. Het weer, het wordt een zonnige dag met 25 tot 30 graden.